1 uur. Clemens Peters met het NOS Journaal. Het optreden van de NVWA in de fipronil-affaire zorgt ervoor dat veel goede eieren worden geblokkeerd en vernietigd. Dat zegt voorzitter De Haan van de Nederlandse vakbond Pluimveehouders. Er zijn nu 138 pluimveehouderijen geblokkeerd. Veel van die bedrijven hebben gescheiden stallen die niet allemaal met fipronil zijn behandeld. Volgens De Haan valt dat goed na te gaan, maar wil de NVWA daar niet aan meewerken. De pluimveehouders willen dat de volledige codes van de verdachte eieren bekend worden, zodat precies te zien valt uit welke stal een ei komt. Het parlement in Ethiopië heeft de noodtoestand opgeheven. Die werd tien maanden geleden ingesteld vanwege onrust in het land. Bij die ongeregeldheden vielen bijna 700 doden. Volgens de minister van Defensie van Ethiopië is het land er nu beter aan toe. De VN wil graag onderzoek doen naar de onlusten, maar Ethiopië geeft daar vooralsnog geen toestemming voor. Tegen een man van 49 is in hoger beroep drie jaar cel geëist... voor het doodschudden van zijn vijf weken oude zoontje. Het jongetje overleed in 2012 in Den Haag. Volgens artsen is Jaden door hersenletsel en interne bloedingen om het leven gekomen. De vader heeft altijd ontkend dat hij zijn zoontje door elkaar heeft geschud. Volgens hem werd Jaden s'nachts plotseling onwel en heeft hij meteen een ambulance gebeld. De rechtbank sprak de man eerder vrij wegens gebrek aan bewijs. Het OM ging daarna in hoger beroep. Een man van 65 die gisteravond zwaar gewond raakte bij een vechtpartij in Valkenburg is overleden. Hij werd nog gereanimeerd en met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht, maar daar overleed hij vannacht. De politie in Valkenburg onderzoekt de achtergronden van de vechtpartij. Het weer. Vanuit het westen meer zon en vrij veel wind. In het oosten nog een bui en het wordt 20 tot 23 graden. In het weekend meer zon, ook nog een bui en een graad of 20. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad op de A1 Amsterdam Amersfoort over 6 kilometer tussen Hilversum Noord en Bunschoten. Op de A10 Koenplein Watergraafsmeer een kapotte auto bij Zeeburg.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 You somehow try to smile. I know the feeling we're trying to forget. Cause I'll be lonely without you And I'll need your love to see me through But Please believe me, my heart is in your hands Cause I'll be missing you Babe, I love it's naturally.